Griekenland wordt gepraat over verdere bezuinigingen. Die zijn nodig om extra geld te krijgen van de EU en het IMF. De finale van de Afrika Cup gaat zondag tussen Ivoorkust en Zambia. Ivoorkust versloeg Mali in de halve finale met 1-0 en Zambia won met dezelfde cijfers van Ghana. Ivoorkust won het toernooi één keer in 1992. Zambia stond drie keer in de finale, maar steeds zonder succes.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 ψυχή μου τον Κύριο ευλογητό CFM Zonvoort eh, bij het programma Peaceful Radio, uur 2 voor aflevering 762. We zijn begonnen met Mystic Heart van Asher Queen. Oh, het kan deze man toch prachtige concerten geven. Goed, eh, we gaan door met eh, Aeolia. Natuurlijk voor ons eigen Haarlemse label Oriade Music. En even kijken of ik het allemaal uit kan spreken. Elixir Immortal. Immortal dat is het. Eh, ehm, en dat gaat dan over de activering van de Seven Sacred Seals. De Seven Sacred Seals. Nou, die heb ik nog niet eerder gelezen, maar helemaal goed. Voor programma-info ga gezellig naar eh, de website zfmzandvoort.nl en naar programma-info. Goed zo. Daar vind je de playlist. Veel luisterplezier. hij een week de herla halen gezond. Maar het hoorde week de winga. Er hoort Ik zie wel

Skörtön pandad jassa han till mig Heta sagma hir Hög mig fanns i dečka na Krishna Rishi en Harshil. De cd heet Forget Your Limitations, A Trans Dance Journey. Een geweldige dans cd waar eh, je helemaal los kan gaan. Maar we gaan het toch even rustiger afsluiten met eh, Terry Oldfield en de Celtic, Celtic Blessing van het label New Earth Records. En net zoals de vorige cd eh, tot mij gekomen via osho.nl. Ik ga afscheid van je nemen. Mijn naam is Benno Veug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio aflevering 762 hier op ZFM Zandvoort. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag.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 De Syrische stad Homs heeft voor de vijfde dag op rij onder vuur gelegen van het regeringsleger. Inwoners van de stad zeggen dat vandaag de zwaarste bombardementen waren. Tanks reden door de straten en moordbrigades zouden van deur tot deur zijn gegaan om dissidenten uit te schakelen. Een BBC-verslaggever die als een van de weinige journalisten verslag doet vanuit Syrië, zegt dat de inwoners van Homs zich niet meer buiten wagen. Volgens activisten vielen er ook vandaag weer tientallen tot mogelijk honderden doden. Ook uit andere steden komen berichten over aanvallen van het leger. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft vandaag zijn zorgen over het geweld in Syrië overgebracht aan de Syrische ambassadeur. Hij heeft de Syrische ambassadeur gezegd dat president Assad moet opstappen. Er komt voorlopig geen Elfstedentocht. Dat zei voorzitter Wieling van de vereniging De Friese Elfsteden vanavond in Leeuwarden na de vergadering van de 22 rajonhoofden. Het ijs is nog te slecht. Vrijwel nergens wordt de vereiste 15 centimeter dikte gehaald. Minister Schippers van Sport vindt het ontzettend jammer dat de toch niet doorgaat. Ze had zich er enorm op verheugd, zei Schippers. De ministers van Financiën van de Eurolanden komen morgen in een extra vergadering bijeen in Brussel om te praten over de situatie in Griekenland. Dat heeft de voorzitter van de Eurogroep, Juncker, gezegd. In Griekenland wordt gepraat over verdere bezuinigingen. Die zijn nodig om extra geld te krijgen van de EU en het IMF. Barcelona heeft de finale van